Die waarschuwing geeft staatssecretaris Dijksma. Aan de Tweede Kamer schrijft ze dat ze de Voedsel- en Warenautoriteit opdracht heeft gegeven om het slachtproces onmiddellijk stil te leggen als inspecteurs worden geïntimideerd. Dat treft de bedrijven harder dan het opleggen van een boete, schrijft Dijksma. Eerder kondigden ze al strengere controles aan in verband met het vleesschandaal waarbij paardenvlees als rundvlees werd verkocht en de berichten over mestresten op vlees. Een Utrechtse wietclub krijgt waarschijnlijk geen vergunning voor het kweken van wiet. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid gaat de aanvraag bekijken, maar hij geeft hem weinig kans. Ook minister Opstelten, met wie Van Rijn gaat overleggen, voelt niets voor een vergunning. Via de Wietclub willen zo'n 100 mensen legaal cannabis kweken voor eigen gebruik. Ze zeggen dat ze dat doen om gezondheidsredenen. Illegale wiet zou vaak slecht zijn. Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders staat wel achter het plan. Mobiele bellers gaan vanaf volgend jaar minder betalen voor roaming... en krijgen meer mogelijkheden om naar een ander telecombedrijf over te stappen. Het zijn twee punten uit een pakket waarmee eurocommissaris Kroes... één Europese telecommarkt wil creëren. Het pakket moet de sector stimuleren... en tegelijk telecomdiensten goedkoper en toegankelijker maken. Kroes constateert dat iedereen nu te maken heeft met verschillen in prijzen en regels... die de markt verstoren. Daardoor heeft Europa een achterstand opgelopen ten opzichte van Azië en de Verenigde Staten. De Russische regering heeft het plan om de Syrische chemische wapens zonder internationaal toezicht te stellen overhandigd aan de Verenigde Staten. Het voorstel wordt morgen in Genève besproken als de ministers van Buitenlandse Zaken, Lavrov en Kerry elkaar ontmoeten. Rusland blijft sterk gekant tegen militair ingrijpen in Syrië. Parlementslid Pushkov zei dat Rusland de wapenleveranties aan Iran kan opvoeren als de Amerikanen toch besluiten tot militaire actie. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking. In het zuiden nog wat lichte regen. Morgen valt er in het zuiden nog een enkele bui.